Het ministerie krijgt signalen dat sommige huisartsen nu al kinderen van zes maanden tot vijf jaar vaccineren, terwijl er is afgesproken dat pas over twee weken te doen, en wel door de GGD. Ook worden soms topsporters ingehend. Volgens Klink bestaat daardoor het risico dat er weinig vaccins zijn voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met aandoeningen. De ziektekostenpremie voor de basisverzekering gaat volgend jaar gemiddeld met 4% omhoog, blijkt uit gegevens van de vergelijkingssite zorgkiezer.nl. Stijging komt overeen met de verwachting van het ministerie van VWS. Die meldde eerder dat de basispremie volgend jaar 1085 euro wordt en er zitten bijna alle verzekeraars boven. Dus de verzekeraars zijn Unive en VGZ die volgend jaar 1239 euro rekenen voor de basispremie. De inspectie voor de gezondheidszorg spant tuchtzaken aan tegen een gynaecoloog en een verloskundige uit het Westfries gasthuis in Hoorn. Twee worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van een pasgeboren baby. Volgens de inspectie waren de onderlinge verhoudingen tussen de arts en de slecht... en hebben moeder en kind daardoor niet de juiste zorg gekregen. Ook de organisatie in het ziekenhuis schoot tekort, staat in het inspectierapport. De EU-leiders komen volgende week donderdag in Brussel bijeen om de eerste EU-president te kiezen. Over kandidaten voor het Europese presidentschap wordt al wekenlang druk gespeculeerd. Volgens deskundigen heeft de Belgische premier Van Rompuy de beste papieren. De Belastingdienst heeft sinds begin dit jaar bijna 13 miljoen euro binnengehaald aan naheffingen voor leaserijders. Mensen met een leaseauto die privé niet meer dan 500 kilometer per jaar rijden, krijgen geen fiscale bijtelling. In veel gevallen rijden mensen veel meer privé dan ze opgeven. De Belastingdienst pakt misbruik van de regeling aan door auto's te controleren bij bijvoorbeeld meubelboulevards en sportcomplexen. Het weer van tijd tot tijd regen, maar ook wat zon. Het is een graad of 9.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 what love